Sinds de dood vorige week van de regimecriticus Ayatollah Montazeri is het onrustig in Iran. De autoriteiten hebben honderden agenten ingezet om hard op te treden tegen de protesten. De Nigeriaan, die vrijdag een aanslag wilde plegen op een Amerikaans vliegtuig, is voorgeleid aan de rechter. Dat gebeurde in het ziekenhuis in Michigan, waar hij wordt behandeld aan zijn brandwonden. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij het toestel wilde opblazen met pentriet, een zeer explosief poeder. Een vliegtuig van Lufthansa heeft gisteren in IJsland een tussenlanding gemaakt. Er was een koffer aan boord van iemand die niet in het toestel zat. Toen bleek dat er niets bijzonders in de koffer zat, vertrok het vliegtuig weer. In het noorden van Italië zijn zeker vijf mensen om het leven gekomen door lawines. Gisteravond werden in de Alpen vier reddingswerkers onder de sneeuw bedolven. Zij zochten naar twee toeristen die nog steeds worden vermist. In Zuid-Tirol kwam een jongen van 14 uit Duitsland om het leven... toen hij tijdens het snowboarden door een lawine werd verrast. Iraakse extremisten hebben opnieuw aanslagen gepleegd op Sjiitische moslims. Die zijn in grote getalen bijeen om het Ashura-feest te vieren. Gisteren en vandaag vielen bij bomexplosies in de buurt van Bagdad tien doden. Donderdag kwamen in Hilla meer dan 25 Sjiitische pelgrims om het leven. Vandaag bereikte de tien dagen durende herdenking zijn hoogtepunt in Kerbala. Daar zijn honderdduizenden Sjiïten. Het weer, het is bewolkt en af en toe valt er regen. Vanavond en vannacht mogelijk ook natte sneeuw. Het is 3 tot 7 graden.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 Oh, en toen? Toen moest er iets eh, gaan gebeuren. Dames en heren. Het aftellen is begonnen. Acht uur lang. De muzikale flashback. Van een vol jaar. Vol, van, een vol, van een vol jaar. Eurohit. En het is me nog uitgelegd ook eerlijk gezegd. Hè? Dat is me nog helemaal schandalig. <laughs> dus welkom bij het derde uur van Eurohit 2009 vrienden. Dus uh, geen muziekboulevard. Dat zal je inmiddels al zijn eh, opgevallen. En voor diegenen die zeggen van 12 uur euro in 2000, nee, heb je al 2 uur gemist. Schandalig is dat dan, want dan heb je er gewoon 100 tot en met 76 heb je gemist. Die zijn eh, door eh, Mister Mr. Europa zelf eh, ooit op een rijtje gezet. Anders Landberg beet het spits af. En ik, zei de gek, mag het de komende twee uur doen. Wij gaan 75 tot en met 50 of 51 draaien. En nummer 50 tot en met 25, of 26 moet ik zeggen, is voor Rob Harms. En dan 25 eh, tot en met nummer 1. Die is voor eh, George van Dam. Als hij er nog aan toe komt tenminste hoor. <laughs> er wordt al heel erg druk over gedaan. Goed, eh, nou ja, je hebt het van anderen een beetje kunnen horen. Je hebt er 213 eh, punten voor nodig gehad om in die lijst voor te komen. Nou, dat, eh, voor, eh, voor dit uur is het dan de Sugar Babes. Daar beginnen we mee. En zij vergaarden 261 punten in deze Eurohit van 2009. Het programma komt trouwens ook echt nooit meer terug. Dus ik zou zeggen, gewoon luisteren elf weken stonden ze erin met als hoogste positie nummer 8. En ze stonden er twee weken in. Eh, in. En de eerste single Get Sexy is alweer het zevende studioalbum van de Sugar Babes. Sweet Seven zal pas in maart uitgebracht gaan worden. Hier zijn ze dus met Get Sexy.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 Met EO Technology. Jonathan van den Broek, zo staat hij beter bekend. En in Duitsland werden al 300.000 exemplaren van deze single verkocht. Wereldwijd meer dan een half miljoen. En het leverde Milo zijn eerste Platina Award op. En daarvoor de nummer 75, Sugar Babes en Get Sexy. Dan zijn we toegekomen aan nummer 73. En nummer 73 is iets eh, heel bijzonders. Want eh, nummer 73 is een oude bekende, zeg maar, voor een eh, aantal radio-dj's hier van ZFM Zandvoort. In de eerste plaats de heer Sandbergen zelf, maar ook natuurlijk Rob Harms, degene die straks achter mij komt. Want Sash, dat is wel een hele bekende Eurodance DJ-producer trio, dat eind jaren 90 een aantal wereldwijde hits scoorde. Waarvan Encore une fois en Ecuador de bekendste zijn groep is actief sinds 1995 en heeft wereldwijd meer dan 17 miljoen platen verkocht. Sash bestaat uit Sascha Lappesen. Tenminste, zo staat het hier. Tom, Thomas Ellison, Lutke en Ralf Kapmeijer kappen! <laughs> Zoiets denk ik dan. En Lap Lappezen vormde het eh, gezicht van Sash en doet optredens en was te zien in videoclips. Lutke en Kapmeijer werkten alleen in de studio en waren incidenteel te zien op de achtergrond van die videoclips. Het werk van Sash werd voornamelijk gekenmerkt door gangbare dance-deuntjes met vocalen en veel verschillende zangers en zangeressen. En 3 april van dit jaar hoorden we dus ook de single van hun voor het laatst in de Euro Breakdown. En dat is deze geworden, de Raindrops, terug op nummer 73. steeds van het afgelopen jaar. Eurohit. even de twee achter elkaar eh, gehad. 6 eh, op 73 met Raindrops. 264 punten. in 14 weken in de lijst met als hoogste positie nummer 11. En op nummer 72, die hoor je nog een klein beetje. Dat is Thinking of You van Kate Perry. Die had 265 eh, punten. 16 weken in de lijst. En als hoogste positie de nummer 13. Na deze volgende op nummer 71 dat is deze van Pink. Eh, die staat met 267 punten en 9 weken in de lijst met als hoogste positie nummer 5. Het overzicht hier is van House. muzikale flashback. Van een vol jaar. Van een vol jaar. Van een vol jaar. was hem dus eventjes heel snel, hè? En de overzicht van nummer 80 tot en met 71 Jordan Sparks op 80 eh, met Battlefield. Daarachter Colby Collette met eh, Battle op 79. Battle vonden we terug op 78 met Another Day. Op 77 Natasha Bedingfield samen met Chicane, Bruised Water. En op 76, dat allemaal nog in het uur van Andor. Don't Upset the Rhythm op 76 van de Noisettes. En op 75 de Sugarbabes met Get Sexy. Is trouwens heel erg leuk, want de Sugarbabes zijn zo veranderd... dat de originele samenstelling nu ook weer bij elkaar is. Dus, en hoe ze die willen gaan noemen, dat is nog een hele leuke vraag. 74 73 Milo met EO Technology. De tweede van Milo van Jonathan van den Broek. 73 Sash en Raindrops. En op 72 Kate Perry Thinking of You. En op nummer 71 die heb je net kunnen horen. Dat was Pink met Funhouse. Nou, een van de grootste hits. Ik heb hem wel eens eh, vaak op mijn werk eh, keihard aan eh, gehad, eerlijk gezegd. dat is Mando Diao, Dance With Somebody. Ze komen uit Zweden. En het is een rockband die vooral bekend is in Japan, Zweden en Duitsland. En dat laatste is ook het land Waar een single Dance With Somebody erg hoog heeft gestaan. En dat hebben ze dus ook in de Euro Breakdown hebben gedaan. Dus. Starship op nummer 69. 274 punten voor Eurohit 2009. Stond 12 weken in de lijst met als hoogste positie nummer 8. En ze stonden eh, daar stonden ze dus 4 weken op. Tenminste, dat staat volgens op het lijstje. Daarvoor Mando Diao en Dance With Body, Toch wel eh, de hit van 2009 als je eh, de radiozenders allemaal een beetje beluistert. Zweedse rockband. En eh, vooral heel erg bekend in Japan, Zweden en Duitsland. En dat nummer Dance With Somebody stond daar dus erg hoog in de lijst. dat weet je dan ook weer. Nummer 68, Ciano Ferro featuring Kelly Rowland. 275 punten op nummer 78, 68 eh, moet ik zeggen. Met Breathe Gentle. I want to give you all of me, the underneath. Want you to show me imperfections, actually love.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 De muzikale flashback. Van een vol van, een vol, van een vol jaar. Eurohit. Feel coming in the air. And the screams from everywhere. I'm addicted to the thrill. I'm ready. It's a dangerous love affair. Come on. Can't be scared when knuckles down.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 Only good gon' come. Ze worden allemaal op een rijtje gezet in 2009. Uh, ik zal wel denken van, eh, begint hij nou al? Ja, je moet toch een beetje opletten op de tijd, want uh, het klokje van ehm, gehoorzaamheid eh, tikt gewoon verder. Jay-Z en Run Town en wie was er ook op te horen? Inderdaad, die dame die eh, eerder dit jaar in elkaar werd gemapt door Chris Brown. Rihanna. Ah! <laughs> zoiets. Dat is zoiets als eh, women bashing. Maar goed, ik vind het een beetje flauw eerlijk gezegd dat die jongen dat nou doet. Die, die Chris Brown. Maar goed, ik ben niet Chris Brown. En Rihanna is eh, Rihanna. Dit was JC overigens met Run Town. 278 punten in de lijst. Eh, op 67 terug te vinden. 15 weken in de Euro Breakdown met als hoogste positie nummer 9. En daar stond hij twee weken. Nummer 66 is ook een oude bekende. Of tenminste in ieder geval een dame die nogal een eh, behoorlijk ego heeft op te houden. 280 punten, 12 weken in de lijst met als hoogste positie in de zevende. En natuurlijk, we kennen er allemaal van, van het Destiny's Child. bedoel. over Beyoncé en Ego. Op 66 dus. Some women were made. But me, myself, I like to think that I was created for a special purpose. Now, what's more special than you? You feel me? It's on, baby, let's get lost need to call into work cause you the boss. For real, want you to show me how you feel. I consider myself lucky, that's a big deal. Why? Well, you got the key to my heart, but you ain't gon' need it. I'd rather you open up my body and show me secrets you didn't know was inside. No need for me to lie. It's too big, it's too wide, it's too strong. It won't fit. It's too much, it's too tough to back it up.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 Wat gaan we doen? Eh, trekken we een jas aan en gaan we ze allemaal weg? Of, eh, nou, we, gaan ergens even zeker ergens een broodje scoren. Nou, neem er dan voor ons ook even eentje mee. Want ja, dat lijkt me wel verstandig. Eh huishoudelijke mededeling voor de mensen thuis die denken van wat gebeurt er nu? Ja, er staat iemand met een jas aan, dat is George van Dam. We hebben nu een aantal bordjes eh, erom gezet dat hij eh, via een eh, omweg weer terug moet komen. Maar dan hebben wij straks nog een paar uur extra. Dus nummer 1 wordt uh, gedaan vandaag door Rob Harms. Dan weet je dat alvast. <laughs> die blijft hier tot 4 uur. Die blijft 4 uur achter elkaar draaien. Maar goed, over Beyoncé nog gesproken. Het is natuurlijk een dame die we kennen uit Destiny's Child. En natuurlijk heeft ze ook al een aantal singles eh, gehad. If I Were A Boy en of Single Ladies werden oorspronkelijk eh, Hello en Ego uitgebracht. Maar die laatste single werd omgeruild ten gunste van Diva. En nu komt Ego alsnog uit en verschijnt er tegelijkertijd ook een videoclip van The Broken Hearted Girl. Maar het blijkt nu dat de zangeres heeft besloten twee singles van, eh, van haar Sasha Viers gedeelte heeft af te halen. Dat dus allemaal over deze dame. Nou, deze groep, daar hoeft uh, verder we ook geen uitleg over te geven. De Snow Patrol. We kennen de, de groep natuurlijk van eh, Crack, The Shudders. En die plaat die eh, doordraafde rustig in de top 40. En Snow Patrol kwam alweer met een nieuwe single uit, If There was A Rocket timey To It. Het is alweer de derde single van het album 100 Million Suns. Snow Patrol terug te vinden op nummer 65 in Eurohit 2009 met 283 punten. 18 weken in de lijst met als hoogste positie nummer 13. En daar stonden ze precies één week op. En dat zijn dan de belangrijkste wapenfeiten in deze Eurohit 2009. Two weeks later, like a surplus reprieve, I found a hair the length of yours on my sleeve. I wound it round and round my finger so tight. It turned to purple and a pulse formed inside. cause it matched your own beat. I still remember it from our chest to chest and feet to feet. The easy silence then was a sweet relief to this hush of ovens, aeroplanes, and a distant car horns. A fire, a fire. Spektakel op CFN. right next to me. met Let It Rock. 284 punten, 16 weken in de lijst met onze hoogste positie nummer 9. Daarvoor Waylon en Wicked Way. Het haar van Waylon dat bracht 7000 euro op in eh, de actie van Serious Request. En hij had er enorm veel spijt van eerlijk gezegd hoor. <laughs> maar ja, dan moet je je dat ook niet zeggen natuurlijk hè, voor de landelijke radio. Dan krijg je dat soort dingen. We gaan naar nummer 62 en dat is Pixilat en Mamadou. 289 punten. zo'n uurtje eh, Euro hit 2009. En je zit allemaal uit te rekenen van eh, hoeveel moet ik er dan draaien. Volgens mij heb ik er 14 <laughs> gedraaid in dit ene uur. Dat is wel geweldig veel. Maar goed, eh, Pixie Lat en Mamadou, dat was nummer 62. 289 punten, 14 weken in de lijst. Met als hoogste positie een vijfde plek. En twee weken stond ze daar. En daarvoor hoorden we Kevin Rudolph, Let It Rock. Nou, dit, dit was dan het derde uur Eurohit 2009. Het programma wat ook nooit meer terugkomt. Dus wees er getuige van. Straks...